Femke met het NOS Journaal. De raket met de Orion-capsule staat nog steeds aan de grond op Cape Canaveral in de Verenigde Staten. De raket kon eerst niet opstijgen omdat een boot te dicht bij de installatie voer. En daarna speelde een technisch probleem en de wind de lancering parten. De NASA wil met de Orion-capsule een onbemande testvlucht van ruim vier uur maken. De ruimtevaartorganisatie wil vooral testen hoe het hitteschild zich houdt bij terugkeer in de dampkring. De Orion is de opvolger van de Space Shuttle. Het toestel moet mensen naar de maan en mogelijk zelfs naar Mars gaan brengen. Drie van de vier hoofdverdachten in het onderzoek naar jihad komen niet vrij. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Volgens de rechters zal de maatschappij het niet begrijpen als de drie worden vrijgelaten. En ook is de vrees voor herhaling volgens de rechtbank gegrond. De vierde verdachte wordt wel voorlopig vrijgelaten. Het proces tegen de jihadverdachte staat gepland voor begin volgend jaar. In Grozny, de hoofdstad van de Russische deelrepubliek Tsjetsjenië, zijn bij hevige gevechten negen rebellen en tien politieagenten gedood. 28 agenten raakten gewond. De gevechten begonnen toen agenten bij een checkpoint auto's van de gewapende opstandelingen probeerden te stoppen. Afgelopen jaren was het vrij rustig in Grozny. Af en toe steekt het geweld door tegenstanders van Moskou toch nog de kop op. De kersttoespraak van koning Willem-Alexander mag voortaan door alle omroepen worden uitgezonden. Tot nu toe was de reden van het staatshoofd op eerste kerstdag alleen bij de publieke omroep op radio en tv te horen. De Rijksvoorlichtingsdienst, de NOS en de commerciële omroepen hebben het afgesproken. RTL, SBS en een aantal regionale omroepen hebben al gezegd dat ze de kersttoespraak willen gaan uitzenden. Het weer, het is bewolkt, maar het is wel droog. Het is net iets boven het vriespunt. Morgen valt er in de loop van de dag wat regen. In het oosten mogelijk winterse neerslag. En morgen wordt het 2 tot 5 graden. Zaterdag iets zonniger en iets warmer. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam... bij knooppunt Hoevelaken, 2 kilometer. Er staat er een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 want wat er allemaal in het tweede uur zit... zoveel heerlijks heeft de Sinter niet bij zich, zou ik maar zeggen. We beginnen zo meteen met de Manfred Man en daarna de Beach Boys. En dan hoor je na afloop wel van het hoe en het waar en het waarom. Heel veel plezier nog dit eh, komende uur met Matchbox nummer 4. to go see a show in town. Hear the jokes, have a smoke. romance. I hear the music all the time. waren de Beach Boys met I Can Hear Music uit 1969 van de LP 2020. Nou, als je nog 2020 Vision hebt, dan heb je geen bril nodig. Dat is duidelijk. En we begonnen met eh, een andere LP-track van de LP Mighty Garvey, Manfred Man en Haha, Set the Clown. Eh, wat gaat er nou allemaal gebeuren, Hans? Geen idee. Oké, en eh, de, volgende, <laughs> de volgende plaat is ook weer een LP-track van de LP Breaking Hearts. Hier is Elton John met Passengers. het album Breaking Hearts was dit Elton John met Passengers. Uh, Buddy Holly die eh, maakte in 1957 een grote hit met een compositie van Jerry Allison en Norman Petty. It is Peggy Sue. Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy. ja, dat telt allemaal niet. Hij is er gewoon niet meer. Anders had hij natuurlijk nog heel veel, heel mooie nummers voor ons kunnen maken. Dit was Peggy Sue uit 57, Buddy Holly. Ehm, we gaan eh, naar de achtste LP van eh, Robert Palmer. Die heette Riptide en daar haalden we meteen deze single vanaf met de titel Riptide. is tossed on a sea of emotion. Heerlijk nummer van eh, Robert Palmer, Riptide. Is het alweer tijd voor de reguliere Shadows hit? En die komt uit, eh, even kijken, april 1961. Een top 10 hit was het. Gecomponeerd de A-kant door Norrie Paramer en de titel The Frightened City. En de B-kant werd geschreven door Jet Bruce Hank samen met Jim Goff. En die heette Back Home. Hier zijn de Shadows. waren achtereenvolgens de Frightened City en Back Home van The Shadows uit april 1961. In 1969 bracht Silla Black een LP uit, Surround Yourself with Silla*. En die haalde de, top 40 niet eens, die LP. Dat was dus even een grote tegenvaller. Maar de plaat die daar als single vanaf gehaald werd... die haalde dan wel weer de top 10. Surround Yourself with Sorrow. watch the water falling down, falling down outside your head. You do your best to turn the tide, but can't forget everything he said. The pressure's getting far too great. watch the water falling down like a neon in your head. The neon's flashing off and on, recalling everything. geschreven door Martin en Coulter. En dat is al een eh, garantie voor lekker lopende, meezingende melodietjes. Dat was Cilla Black. Surround Yourself with Sorrow. De volgende artiest hebben we in Matchbox nog nooit gedraaid. Zijn naam is Ferdinand van Elf, maar we kennen hem beter onder de naam Oscar Benson. Hier is de Bensonhurst Blues. That's a success. You pretty secretary, ha! She say you are the best. You face always smiling. Say you're stupid, you dues, but I know inside you got dancerless blues. Those custom-made sugars that you offer to me. Pretending, pretending to care about my family. And those pictures on your desk, all them lies that you abuse. love Christmas you want. Oscar Benson en de Bensonhurst Blues uit 1973. We gaan een 3 in eentje doen. Drie achter elkaar en dan hoor je zometeen wel... als je het zelf al niet uitgevonden hebt, hoe het in elkaar stak. Every evening, when all my days work is through, I call my baby and ask her what she would do. I met some movies, but she don't seem to be it, and then she asks me... Why don't I come to a flat and have some supper and let the evening pass by by making records? This sounds a groovy half fi I say yeah yeah, that's what I say. I say yeah yeah. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives it all that she's got. And when she asks me if everything is okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say, yeah, yeah. We'll play a melody and turn the lights down low so the knock can see. We gotta do that. We gotta do that. We gotta do that. We gotta do that. And there'll be no one else alive in all the world except you and me. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Pretty baby, I never need you to thrill. It's all I tell you. Because I'm and tremble and pretty baby, I want you off of my own. I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. Yeah yeah. it your thrill? It's hard to tell you because I'm terrible slow. But pretty baby, I want you all for my own. I think I'm ready to leave those others alone. No need to ask me if everything is okay. I got my answer. The only thing I can say, I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. That's what I say. I say yeah yeah. please. opgave van deze drie was tamelijk eenvoudig. 1 plus 1 is 1. Georgie Fame als soloartiest met Yeah Yeah. En daarna Alan Price als soloartiest met Sunshine and Rain. En daarna Fame and Price Together met Rosetta. Wat gaan we doen? We gaan naar Chris Montez luisteren. Die heeft eh, drie duo-hits gehad. Hij begon met eh, zijn Let's Dance. Daarna kwam Some Kind of Fun. Toen kwam er wat meer mellow mood met The More I See You in Time After Time... En tenslotte twee hits met uh, Engelstalige, of, uh, Spaanstalige titels... Loco Porti en Ainor Digas. We gaan uit de middelste serie even een nummer draaien. Dat heet dan uh, The More I See You uit 1966. <laughs> I see you, the more I want you. Somehow this feeling just grows. More I See You, Chris Montez uit 66. <laughs> Een jaar eerder, 1965, ging het er wat ruiger aan toe. Come on, come on, let me show you where it's oh, Come on, come on, let me show you ah, come on, come on, let me show you where it's at. I said the name of the place is I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. Ah, come on, come on, let me show you where it's at. I wanna show places, I like it like that. They got a little place and uh, down the track. The name of the place is I like it like that. And you take Sally, and i take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on, come on, let me show you what. Oh, come on, come on, let me show you what. Ah, come on, come on, let me show you where it's at. The name of the place is I like it like that. Last time I my shoes. They had some cat shouting the blues. The people were yelling and shouting for more. And all they kept saying was, "Come on, go, come on, come on, let me show you where it's at. Come on, let me show you where it's at. Let me Show you, let me show you where it's at." I said the name of the places. I like it like that. Come on, come on, let me show you where it's at. show you where The name of the blazes. I like like En zo heette die plaat ook. I like it like that, de Dave Clark 5. Waar kennen we de Steppenwolf van? Van Born to be Wild en de film Easy Rider. Maar zo hadden nog een hit van, de LP, van hun tweede LP. En die heette The Second, die LP, jawel. En eh, die tweede hit, dat was de Magic Carpet Ride. Als hij het wil doen. Ja, komt-ie. Stephen Wolf en de Magic Carpet Ride. Jawel. Eh, we gaan nu luisteren naar een Schotse band. Ehm, het is geen wereldhit. Ik vind het een leuk nummer. Maar het gaat mij vooral om de uitspraak. Echte Schotten. Hier zijn de Proclaimers. En Letter from America. Dat is hem niet. <laughs> Hij is geweldig. Ik, eh, ik ga hem even opzoeken voor je. Momentje hoor. Eh, <laughs> was De Proclaimers uit eh, Schotland met de eh, Letter from America van het album This is the Story. En this is de laatste. Mag gedacht zeggen. Dat, komt, dat overkomt niet elke week. Eh, de laatste plaat, dat was eh, van Eric Burden en The Animals en Don't Bring Me Down. Uh, eh, Zometeen tussen 4 en 6 is Hans natuurlijk hier aanwezig. Al druk bezig met de voorbereidingen. En hij heeft de puntschoenen al aangetrokken om hem van die stoel af te trappen. Ja, zo gaat het hier. volgende week, dan ben ik hier 4 uur. Want Hans die zit weer eens een keer in Berlijn. Vindt hij gezellig. Ja, zelf weten natuurlijk. Eh, maar dan mag ik vier uur doen. En dan doe ik eerst mijn reguliere uitzending. En we gaan twee uurtjes... Eh, nee, we gaan één uur in ieder geval nederpop, nederbeat doen. En de tweede uur, dat zien we dan wel. Daar ben ik nog even mee bezig. Bye bye. Fijn eh, weekend. Heel veel plezier met de Sinterklaas dagen. Morgen en overmorgen. En misschien zelfs zondag wel. En veel plezier met Hans en de komende twee uur. En tot de volgende week. Oh, bye bye. I'm a pretty little baby. Don't cry, pretty little baby, no more time Haven't you heard the sun is shining just we do? Smiling through. Don't sigh, don't cry. Bye bye, bye bye.